voor wat hij noemt divers talent. Die plekken zijn niet alleen bedoeld voor mensen met een migratieachtergrond... maar ook voor ander personeel dat normaal gesproken niet snel opduikt bij sollicitaties... zoals vrouwen en homo's. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft geregeld zijn persoonlijke e-mailadres gebruikt voor staatszaken toen hij gouverneur was van Indiana. Pence blijkt via zijn eigen e-mail ook zaken van staatsveiligheid te hebben besproken. Het mailaccount werd afgelopen zomer nog gehackt. Tijdens de verkiezingscampagne viel Pence Hillary Clinton nog hard aan toen bekend werd dat zij als minister ook haar persoonlijke e-mail had gebruikt. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Democratische Partij bezig is met een heksenjacht tegen minister van Justitie Sessions. Die ligt onder vuur omdat hij heeft gezwegen dat hij tijdens de campagne van Trump contact heeft gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Sommige democratische politici willen dat hij opstapt. Trump noemt Sessions een eerlijke man die niets verkeerd heeft gedaan. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is bang dat de wereldhandel zal leiden onder nieuwe plannen van de VS. De regering Trump wil de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie voortaan negeren als dat Amerika goed uitkomt. Dat kan volgens VNO-NCW wereldwijd grote gevolgen hebben, ook voor Nederland. De organisatie is bang dat er sneller en vaker handelsoorlogen zullen ontstaan. Fabrikant Lotus Bakeries roept 90.000 potten speculoos pasta crunchy terug. Er kunnen metaaldeeltjes in zitten, waarschuwt ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De potten zijn te herkennen aan een geel deksel en zijn in januari en februari verkocht. Het weer, in het noorden nog wat zon, van het zuiden uit meer bewolking en lichte regen. Het wordt uiteindelijk 10 tot 13 graden. Ook morgen wat regen, dan wordt het 11 graden in Zeeland tot 14 of 15 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Toch nog wat vertraging deze vrijdagochtend op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort...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 How do you like your ex in the morning? Goedemorgen, CFM Jazz op zondag luisteraars. Welkom weer bij de nieuwe aflevering van ZFM Jazz. Een van de langst lopende programma's op eh, ZFM. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Hans Rijmers en Peter den Boer. Hans Rijmers, hartelijk welkom vandaag eh, in deze club. Hans eh, kennen wij natuurlijk als eh, voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. De stichting die met een uh, eh, ongelooflijk energie al ongelooflijk veel jaren... Eh, de jazzconcerten op zondag organiseert in gebouw De Krocht. En ik heb Hans gevraagd om vandaag hier mee te doen... met het vullen van het programma. En dat is niet alleen een heel goed idee dat hij hier verschijnt. Maar ook heel spannend. Want we hebben afgesproken dat wij niet gaan vertellen... wat we in elkaars, wat in onze eigen platenkoffertjes hebben. Dus eh, Hans, welkom. Goedemorgen. <laughs> En ehm, ehm, wat ik graag wil weten is eh, wat jij eh, in je, als eerst op de draaitafel hebt gelegd. Nou, dat komt eigenlijk een beetje omdat de jazz in, laten we zeggen in Hilversum, in Medialand, een beetje dreigt, dreigt te versloffen. De eh, Radio 6 is er niet meer. Dat is jammer. Ja. Maar die hadden daar vroeger wel fantastische programma's. De gezamenlijke presentatoren, die daar allemaal eh, hun programma's deden... die hebben een cd samengesteld. En daar heb ik er één van gekozen. En dat is de keuze van uh, Code Kloet. En die had toen op die cd gekozen voor... en ik ben het helemaal met hem eens. Het jazzorkest van het Concertgebouw met Stochela Rosenberg... en die spelen dan Dark Eyes. Wat we heel goed kennen uit allerlei uitvoeringen. <laughs> maar deze is toch ook wel heel bijzonder. Nou, we gaan luisteren. Dark Eyes. applaus, Hans, voor eh, eh, het Rosenberg Trio. Nee, alleen Stochelo Rosenberg. Oh, alleen, alleen hij, oké. Ja, met het, uh, met het jazzorkest. Ja, het is een wat heftig begin op de zondagochtend. Het was toch iets heftiger dan ik, dan ik had verwacht eigenlijk. Maar zijn, ja. allemaal wakker. Ja, allemaal wakker. En, en dit is een fantastische muzikant. Hè? Die, die, ja, we hebben hem pas nog gezien, hè? Ja, is de... Ehm, volgens mij is er pas een film uitgekomen over Django Reinhardt. Ja een, een Amerikaanse film waarbij uh, het Rosenberg trio of, of eh, Stotchelo nou- Rosenberg de, de muziek mocht verzorgen. Ja, hij heeft eh, de muziek gemaakt en, en de, de, acteur heeft het dan gespeeld. Ja. Maar ik begreep dat... de handen van... Ja, dat het, dat het niet zijn eigen handen waren die daar speelden. Nou lijkt me dat ook heel erg moeilijk. Ja. Of, je moet dat, of je moet daar ontzettend goed op studeren. Maar dit is wel een, eh, dit is wel een fenomeen. Nou, leuk. En het is geweldig. Om, en hij is overigens ook al een keer in, eh, in, uh, lang geleden in de, in de krocht geweest, hè? Stochelo ja, ja, ja, ja, ja. Dus misschien moeten we hem maar weer eens een keer vragen. Nou. Zou wel aardig zijn. Ja. Daar hebben we weer een volle tent. Net zoals vorige week bij uh, Edwin Rutte. Ja. Ehm, ik ga in de sfeer, laat ik zeggen, in de sfeer van Zwarte Augen, Dark Eyes, ga ik iets de draaitafel leggen. Dat is de, zijn Nederlandse jongens. Eh, van Enkhuizen, die speelt eh, op een knopaccordeon. De fantastische eh, toetsenman Bert van der Brink, die speelt Hammond en piano. En Pierre Courbois, die speelt op het slagwerk. En dat is een beetje, in, het past wel een beetje na de, het door jou gekozen Dark Eyes. Dit is Melanco. Thank you. Zo, Van Enkhuizen, Bert van der Brink en Pierre Courbois... van het eh, album Wolfs Hot. En ik kijk nu naar eh, Hans, Hans Rijmers... die vandaag eh, de mede-presentator is. En ik ben heel benieuwd, Hans, wat jij nu gaat draaien. Nou, we hebben natuurlijk een heleboel, een heleboel krooners. Hè? We gaan niet over beginnen. Frank Sinatra, we kennen het allemaal. Frank Sinatra, El Martino en, en, Tony Bennett. Maar er is er nog wel één. Met Dusk en daar horen we niet zo vreselijk veel van. En heeft ook wel wat nummers opgenomen die niet zo bekend zijn... die niet echt uit het American Songboek komen. En één daarvan is eh, Tangerine. Geschreven door? Door Johnny Mercer. Eh, uit 1939. Eh, het nummer is ontzettend oud. Ja. Maar het klinkt zo ongelooflijk lekker. Nou, we gaan luisteren met Dusk. Ja. Tangerine, she is all they claim. With her eyes of night and lips as bright as flame. Tangerine, when she dances by, Senorita stare and Caballero sigh. And I've seen toast tangerine Raised in every bar across the Argentine Yes, she has them all on the run But her heart belongs to just one Her heart belongs to Tangerine of nights and lips as bright as flame. Tangerine when she dances by. Senorita stare and caballero sigh. And I've seen toasts to tangerine raised in every bar across the Argentine Yes, she's got them all on the run, but her heart belongs to just one. Her heart belongs to Tangerine. Tangerine, she is all they say. With masquerade eyes and chapeau by the shade. Tangerine, with her lips aflame if the collar keeps Louis Philippe's to blame. Baby, and I've seen clothes on tangerine where the label says from Macy's mezzanine. Yes, she's got the guys in a whirl, but she's only fooling one girl. She's only fooling tangerine. The guys in a whirl. But she's only fooling one girl. She's only fooling. ik blijf vinden dat live-opnames toch ook altijd wel een eh, streepje voor hebben. Want dan waan je je toch eh, een beetje in, de, eh, in de ruimte waar gespeeld wordt. In dit geval door Sony Stitt met het nummer Old Folks. Hans Rijmers. Ja. Wat ga jij ons laten horen? Nou, dat van die, uh, die live-opnames, dat vind ik ook hoor. Daar kun je wel een dag aan wijden met alleen maar live-opnames dat geeft toch veel meer sfeer. Dat is ook veel leuker dan, dan, eh, dan, dan eh, de studioopnames met 25 keer overdoen... en er is de vast al goed. Eh, ik heb Sabine Kulig. En die is ook een keer in de, in de krocht geweest, lang geleden. Maar in dit geval met Adam Rafferty. Nooit van gehoord. Nee. Sabine Kulig wel, Adam Rafferty niet maar een formidabel gitarist. Ik heb geprobeerd op te zoeken of het toevallig familie is van eh, Jerry Rafferty. Die we allemaal kennen hè, uit, de mhm. pop, eh, uit de pop zien. Nou, dat heb ik niet kunnen vinden. Maar dat neemt niet weg dat dat gitaarspelen kennelijk wel eh, in de genen zit. Maar dit is dan Ain't No Sunshine. En we kennen dat allemaal van... Uh, Nina. Ja. En van Bill Withers. Ja. Als schrijver. Maar hier op een geweldige manier verjest door Sabine Kulig en Adam Rafferty. yesterday Sabine Kulig en Adam Rafferty. Ain't No Sunshine. Ehm, vandaag, dames en heren, luisteraars... Ehm, is de medepresentator Hans Rijmers, zoals ik zei. Die is voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort. En ehm, ik kwam erachter dat eh, als je hier platen draait... Eh, van welke eh, Nederlandse groep of, of jazz van welk Nederlands jazzcombo dan ook... dat je eigenlijk altijd maar op al die stukken eh, muzikanten tegenkomt... die hier allemaal als solist geweest zijn, Hans. Ja, een heleboel wel. Ja, en dat, dat, eh, maar ja, eh, hoe meer jaren we doorgaan... des te groter wordt die kans natuurlijk. Ja. Want er komen er alsmaar meer. En, en dit is nu het vijftiende seizoen. En dat zijn er negen... Ja, ja. Negen uitvoeringen in een seizoen. Ja. Dus dat zijn natuurlijk een heleboel. Maar eh, ik roep wel eens eh, met een soort misplaatste arrogantie van... je carrière begint pas als je in de krocht bent geweest. En dan vind ik van, dan moeten we ook gewoon volhouden. Dat dat, <laughs> zo is. nee het dat is natuurlijk wel flauwekul. Maar eh, als je kijkt naar, naar de site en, en je ziet dan wie er aan het verleden allemaal geweest zijn... Ja dan waren dat eh, tien, uh, 10, 12 jaar geleden jonge honden... wat nu gevestigde namen in de jazzwereld zijn. Ja. Nou. Eh, Rick Mol, Joris Roelofs, eh, noem ze allemaal maar op. Ik, ik ga nu een, een stukje draaien. Ehm, en de bezetting van deze groep... En dan moet jij zeggen of die allemaal al in de kroeg zijn geweest. Joost Patotschka op de drums. niet geweest. Ruud Jacobs. Rob van Kreeveld. Ja, die wel. Peter Niewerf. Ja. Ronald Douglas. Allemaal, die zijn geweest. Nou, ja, zijn er drie van de vijf geweest. Kijk, dat, bedoel ik maar. goede score. Ronald Douglas, die wordt begeleid door de heren die we net genoemd hebben. <laughs> En eh, het nummer heet No Moon At All. No moon at all, what a night Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right The bright but light might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. No moon at all, what a night even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere? for inspiration, dear. One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No mood at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. night and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear said that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon and all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. And there's no moon at all. No moon Douglas met een, Nederlandse begeleiding. No Moon at All. We gaan nu eh, volgens mij naar eh, iets heel bijzonders. Ja, Hans? Ja, nee, dat, dat klopt. Eh, we hebben natuurlijk een heleboel, we kennen een heleboel big bands. En, en de Count Basie en de Duke Ellingtons. En, en nou, noem ze allemaal maar op. Maar Michel Legrand, fantastische orkestleider. Heeft ook prachtige melodieën gecomponeerd, hè? Eh, volgens mij de, eh, ja, hij heeft allemaal beroemde dingen gedaan... maar de Windmills of Your Mind is natuurlijk... Een, ja, ja, ja. ja, en uh, Le Parapluie de, de Cherbourg, om niet te vergeten. Hoort ook een prachtige film bij. Maar in dit geval was hij in Amerika neergestreken in 58, om precies te zijn. Op 30 juni. En dat is mooi, dat weten we niet, maar dat kunnen we dan lezen. En heeft daar een big band samengesteld. En met niet de minste Amerikaanse... Zat eh, ja, dat, Donald Byrd erbij. Ja, en, en, en eh, eh, Jimmy Cleveland en Phil Woods en Art Farmer. En fantastische dingen. Maar waar het eigenlijk om gaat, en dat is ook de reden om het, om het uit te zoeken... dit is een compositie van Bix Beiderbecke. En Bix Beiderbeck, een van, een van de eerste jazz-trompetisten, heel lang geleden. Film, film van gemaakt. Kirk Douglas in de hoofdrol als Bix Beiderbeck. Hij is heel jong gestorven. Eh, de, de film vroeger gezien, hè? Eh, de, heel veel indruk gemaakt. Dat hij vlak voordat hij doodging, kon hij die ene hoge noot op die trompet halen. Die hij nooit kon halen, ja. Ja, waar toch, eh, nou, ik denk de helft met de tranen in de ogen de bioscoop uit, uitliep. En ja, eh, als je 13, 14 jaar bent, maakt het wel heel veel indruk. Dus dat, dat vergeet je dan ook niet zo makkelijk meer. Maar Bix heeft niet zo gek veel gecomponeerd... maar dit is er één van. En mm, ja, hoe, de naam, ja, in een mist. En dat is het ook wel een beetje bij hem gebleven. Een beetje een carrière die een beetje in een mist zat. Oké. Eh, het orkest van Michel, Michel Ja. ja. hebben we niks meer aan toe te voegen, Hans. Hoezo mist? Zo. <laughs> ja. Bracht de, het, de Big Band van Michel Legrand een opname uit... 58. 58. Ja, ja. Ik heb een opname hier uit 56. En dat is een, uh, een plaat, de British Modern Jazz Scene 56. En eh, dat is, eh, daar spelen acht mensen. Minder dan de helft van de big band die we net hebben laten horen. En dat is een compositie van de Pool, I'll Remember April. This lovely day sigh goodbye to all we've ever had. live just a little while. I won't. gaan we draaien, Hans? Nou, wat gaan we draaien? Eh, de Yardbird Suite van Charlie Parker. Ja, en ook gespeeld door Parker? Nee, door, door eh, Kai Winding. En uh, trombone, maar wel een, ja, een hele goeie. <laughs> ja, we kennen J.J. Johnson en, en Jack Teagarden. Allemaal fantastische trombonisten. Maar je bent toch weer iedere keer op zoek naar eh, solisten en muzikanten... die je niet zoveel meer hoort. Maar die een geweldige, geweldige virtuositeit hebben.